Eefje kunnen met het NOS-journaal. Een arrestatieteam is vanavond uit vanwege de zoektocht naar Azim A... de verdachte van een schietpartij op een student. De zoektocht heeft niets opgeleverd. De 21-jarige student werd twee weken geleden... s'nachts zonder aanleiding neergeschoten op straat in Groningen. Hij werd geraakt in zijn rug en raakte blijvend verlamd. Er zitten twee verdachten vast in de zaak... De identiteit van Azim A werd dinsdag bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. Die uitzending heeft zo'n 35 tips opgeleverd. Premier Rutte erkent dat de VVD weinig vrouwen levert in het nieuwe kabinet. Van de zes VVD-bewindslieden is Cora van Nieuwenhuizen de enige vrouwelijke minister. Dat is te weinig, zei Rutte op Radio 1, maar het is wat het is. De premier benadrukte dat het aantal politici dat geschikt is voor de baan van minister heel beperkt is. Later verscheen de premier nog op tv. Daar ontkrachten hij de geruchten dat hij over anderhalf tot twee jaar Donald Tusk opvolgt als voorzitter van de Europese Raad. Rutte is vastbesloten om met zijn derde kabinet de rit uit te zitten. Zelfs een kabinet Rutte 4 sluit hij niet uit. Curaçao heeft drie mannen van in de twintig opgepakt... naar aanleiding van een filmpje dat deze week in het nieuws kwam. Daarop is te zien hoe drie mannen in een auto rondrijden en een pistool leegschieten. Een van de arrestanten is herkenbaar in beeld. De twee anderen droegen een masker. Van hen moet nog worden uitgezocht of ze in de auto zaten. De man die alles filmde wordt ook nog gezocht. Curaçao heeft te kampen met hoge criminaliteitscijfers... en wapens zijn volgens het OM gemakkelijk te krijgen. Koploper in de eredivisie PSV is met moeite doorgedrongen tot de achtste finales van het bekertoernooi. De Eindhovenaren kregen FC Volendam pas in de verlenging op de knieën. Het werd 2-0.